Twee uur. Dielketeert met het NOS-journaal. In de buurt van Appingedam is vanochtend een lichte aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving, even na 11, een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. De schok werd door veel mensen gevoeld. Bij het KNMI kwamen zo'n 20 meldingen binnen. Ook wordt op Twitter gesproken over een harde knal, gevolgd door een trilling. De aardbevingen in Groningen zijn een gevolg van gaswinning. In Turkije zijn opnieuw tientallen mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij het afluisteren van president Erdogan. Volgens Turkse media zijn er ruim 50 arrestatiebevelen uitgevaardigd en zijn inmiddels 40 mensen opgepakt, vooral in de hoofdstad Ankara. Erdogan kwam vorig jaar in opspraak toen een telefoongesprek tussen hem en zijn zoon op internet werd gezet. Ze zouden hebben gesproken over verduistering van veel geld. Volgens Erdogan is het telefoontje vals. Hij beschuldigt zijn grootste tegenstander, de geestelijke Gulen, van een complot tegen hem. De verdachte van de moord op Els Borst is twee maanden daarvoor verdwenen uit een kliniek in België. Bart van U vluchtte een week voordat hij zou worden vrijgelaten uit de psychiatrische inrichting. Hij was opgenomen nadat hij had geprobeerd een brief met complottheorieën af te leveren bij de Israëlische ambassade in Brussel. De kliniek vond zijn ontsnapping niet verontrustend en meldde hij daarom niet bij de politie. Van U wordt ook verdacht van de moord op zijn zus. Een Nederlandse hacker is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het stelen van bioscoopfilms. De man van 28 uit Delft wist in te breken in de computersystemen van filmmaatschappijen als Sony, Paramount en DreamWorks. Hij zou op die manier de films Rango en How Do You Know hebben gedownload, terwijl die nog niet waren verschenen. Ook zou hij de film Megamind hebben gestolen, die al wel in de bioscoop draaide. De man uit Delft kan maximaal zeven jaar cel krijgen. Het weer dan nog vanuit het westen bewolkt en wat regen. Later vanmiddag nog een bui, ook zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgenmiddag regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A13 naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Reis 2.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 Hi there, nice to be with you. Happy you could stick around. Like to introduce Legs Larry Smith, drums. And Sam Spoon's rhythm pole. And Vernon Dudley Bohay Noel, bass guitar. And Neil Innes, piano. Come in, Rodney Slater, alto saxophone. With Roger Ruskin Spear on tenor sax. Hi, Vivian Stanchel, trumpet. Big hello to Big John Wayne, xylophone. And Robert Morley, guitar. Billy Butlin, spoons. And looking very relaxed, Adolf Hitler on vibes. Nice. Princess Anne on sousaphone. Introducing Liberace Clarinet. With Garnet Ted Armstrong on vocals. Lord Snooty and his pals tap dancing. In the groove with Harold Wilson violin. And Franklin McCormack on harmonica. Over there, Eric Clapton, ukulele. Hi, Eric. On my left, Sir Kenneth Clark, bass sax. Great honor, sir. Especially flown in for us, a Sessions Gorilla on Vox Humana. Nice to see Incredible Shrinking Man on euphonium. Drop out with Peter Scott on Duck Call. Hearing from you later, Casanova, on Horn. Yeah, digging General De Gaulle on accordion. Really wild, General. Thank you, sir. Roy Rogers on trigger. Tune in Wild Man of Borneo on bongos. Count Basie Orchestra on triangle. Thank you. Great to hear the Rollinsons on trombone. Back from his recent operation, Dan Drop, hot and representing the flower people, Quasimodo on bells. Wonderful to hear Brainiac on banjo. We welcome Baldunicum as himself. Very appealing, Max Jaffa. Mmm, that's nice, Max. What a team, Zebra kitten, and Horace Bachelor on percussion. The great favorite and a wonderful performer all of us here, J. Arthur Rank on Gong. Ja, een heerlijk gestoord stel. Goedemiddag trouwens. Dit zijn de vernieuwjaren. Ja, en eh, u hoorde vandaag even niet de gebruikelijke tune. <laughs> Want ik vond dit eigenlijk veel leuker om mee te beginnen. Die intro en die outro eh, was dat van de... Bonzo Doc Duda Band. En dat was een comedy rock band, eh, psychedelic pop. Uh, lichte klassiekelijke, klassieke, niet klassiekelijke, maar klassieke experimenten. Ze zijn actief geweest 1962 tot 1970. Daarna weer even bij elkaar gekomen in 72. Uh, 1988 nog een keer. En in 2002 tot nu uh, doen ze nog wel eens gezellig dingen samen de labels waarop de heren zich uh, te eh, laten horen waren onder, onder andere Parlophone, Liberty, Liberty Imperial en United uh, Artists. Ja, dat moet ik zeggen. belangrijke mensen hierin waren Neil Innes. En Neil Innes was ook een meneer die later bij Monty Python's Flying Circus belangrijke dingen deed. Onder andere veel muzikale dingen. Dan Rodney Rhino Desborough. Slater. Wat een naam niet. Uh, <laughs> die, eh, die zat er ook bij. Dan Sam Spoon. U heeft die namen eigenlijk allemaal al gehoord. Want ze werden net ook genoemd. John Ruskin Spear. Die zat er oorspronkelijk bij. Vernon Dudley Bohey Noel. Eh, die zat er ook bij. Lex, Larry Smith en Bob Kerr. Dat waren de oorspronkelijke leden van dit bandje. Dan hadden we daar ook nog bij een van de oprichters van Vivian Stansel. Dan ook nog eh, even kijken, want dat staat een beetje raar. Eh, Dave Clegg, dan ook nog Dennis Coven, Sidney Nichols, Joel Duckman en eh, Lenny, Larry Williams. Lenny Williams moet ik zeggen. En eh, dat, dat waren ze dus. Onder andere de Bonzo Dog Duda Band. Als zo noem als de Bonzo Dog Band. Was een uh, band uh, created by, oftewel opgericht. Gecreëerd door een, een groep van, van Britse kunstacademie studenten. in, de, nee, in de 60s uiteraard die dus vooral combineerde elementen van, van music hall, traditional jazz en psychedelic pop. Met, eh, met daarna heel surrealistische humor, avant-garde. En ehm, de Bonzo's came eh, to the attention of kwam eh, onder de aandacht van, van, van breder in, Brits publiek. Door de, 19, de ITV-hit eh, de, de, de ITV Comedy Show, moet ik zeggen, uit 1968. Eh, Do Not Adjust Your Set. Ehm, een van de grote hits die, eh, die de band had... en die u straks natuurlijk ook nog gaat horen... is I'm the Urban Spaceman, Spaceman... een nummer dat onder pseudoniem werd geproduceerd door Paul McCartney. Alleen op een andere naam. Straks meer erover... Ik ga u er straks nog veel meer over vertellen. Want het is een ontzettend leuke band. En ze zijn ook lekker gek. En dat zal ik u dan ook de komende eh, twee uur wel laten horen. Het album wat we van hun hier hebben is een verzameling van eigenlijk hun beste werk. En die heet The Beast of the Bonzo's. Nou, dan bent u daar weer van op de hoogte. Het, ehm, we gaan verder met een ander album. Namelijk Dirty Dancing. Ja, ja, de film met Patrick Swayze. Waar vele dames Ehm, bepaalde gevoelens voor hadden. Mag je wel zeggen. Ja, hij is er niet meer helaas. Maar ehm, deze film was hij wereldberoemd. Dirty Dancing. En de soundtrack van deze film bevat naast een aantal nieuwe nummers... Eh, ook een aantal leuke, hele oude, gouden oude eh, liedjes. En daar is dit er een van. Het zijn de Ronettes. Be My Baby. Baby. En dat van de Ronettes. Een nummer dat eh, uiteraard werd geproduceerd. Dat kon u ook eh, goed horen. Ehm, door eh, Phil Spector. Ja, dat klopt. Het is geschreven door Phil Spector en meneer Greenwich. En meneer Barry, John Barry was dat. De Ronettes dus. Phil Spector was de producer. En het is uitgekomen in 1963. Goed. Um, Even kijken hoor. Oh ja, die moet ik hebben. Cliff Richard. Ja, we kennen hem allemaal. Hij is nog steeds actief. En ehm, ondanks werd hij een beetje beschuldigd van rare dingen. Maar daar heb ik verder ook niets meer van gehoord. Dus dat zal wel weer een, als een nachtkaas zijn uitgegaan. En ik kan het me ook nauwelijks voorstellen. Cliff Richard dus. En ehm, zijn carrière begon al heel vroeg. Namelijk eh, begin 60 jaren. Eerder zelfs nog. En uh, daar ga ik u zo meer over vertellen. Maar het leuke is dat het album wat ik hier had... dat zette ik natuurlijk op Facebook, in, eh, op onze uh, Facebookpagina. En toen kreeg ik een reactie van een dame die zei... Oh, dat was mijn allereerste plaat die ik kocht van mijn spaarcentjes. Nou, is dat niet leuk? dat je dat dan hoort. Van dat er iemand is die nu misschien wel vol verwachting zit te luisteren... naar deze More Hits by Cliff van Cliff Richard... En uh, dus, <laughs> die had ze dus gekocht van de eerste spaarcentjes. Ik kan me dat gevoel zo voorstellen. Want dat had ik, dat ik, dat ik mijn eerste LP kocht. was een LP van ZZ en een masker. Zal ik nooit vergeten. En, en ja, daar had ik ook weken, maanden voor gespaard. Was toen wel 18 gulden 50 kostte die plaat. Dat dus moet je eens voorstellen. Hè? Kan je tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar in 1963 of 64 was dat eh, behoorlijk wat hoor. Ehm... Ik ga nu eh, een nummer van Cliff draaien natuurlijk. Cliff Richard en The Shadows. Van het album More Hits by Cliff. En het heet It'll Be Me. somebody knocking on your door. If you see somebody crawling across the floor. Baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. Well, if you see somebody climbing up a telegraph pole, if you find a new lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. I'm gonna search in the mountain, down in the deep blue sea. I'm gonna search the countryside and look and look in every tree. on your fishing hook. If you find a funny face in your comic book, baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. I ah, keep on looking and I'm gonna look in the city searching the forest uh, and the haystacks too. If you see something shooting out across the stars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you. Yeah, I'll be looking for you. I'll be looking for you. come some normals. They look like normal Hawaiians. Well, uh, you, didn't mention what month. Oh, you think you're normal? Yes, quite normal. Okay, here comes one. Say. <laughs> well, it's, uh, it's not for me to deter, really, is it? I mean, it's for a psychiatrist to deter these things, isn't it? They like their food, and they are very nice people. Oh! it's alright, isn't it? I've got fangs. Smart. Short back side. I think they're just typically normal. Well, it's just not manly. Yeah, that is unusual. Well, it's like a rabbit. He's got a head on him like a rabbit. lovely as free, free. normal and we dig but we We are normal. De absurdistische humor, dat was eh, een van de kenmerken van eh, dit gezelschapje. En eh, dat vermengde zij met, met, met rock en, en, en ja, we moeten allemaal maar op. Ze waren gewoon lekker gek. Ze hadden natuurlijk de vrije hand. Kijk, genoeg hadden ze nog een paar hele grote hits ook. Dus dat zei ik al, zoals eh, het liedje die Urban Spaceman komt later in het programma nog aan, aan bod. En ik zat gisteren eh, op internet eens te zoeken naar, naar wat er nog meer van die gasten is. Want ik heb maar één LP van een verzameling met een aantal van hun gekste dingen erop. Terwijl hier nu de studio vol water loopt. <laughs> <laughs> ja, niet te geloven. Ehm, de Bonzo Dog Duda Band, dus Beast of the Bonzo's. En dit nummer dat heet We Are Normal. Nou ja, oké. Eh, definitie, definitie van eh, normaal dan maar. Ehm, ze zijn natuurlijk begonnen in 1962 al. Toen, toen begonnen ze al. En ze zijn toen ook begonnen op wat ik in het vorige uur al zei. Dat Parlophone label. Waar mensen met, met gekke ideeën eh, gewoon de ruimte kregen. Hè? De, Sellers heeft daar onder andere een aantal eh, rare dingen. Of leuke dingen opgenomen. Gekke dingen gewoon vooral. Eh, Vivian Stencil. Dat, die ook onder andere tuba speelt. later ook lead vocals deed en zo. Was een van de bekende mensen eh, die de band oprichtte samen met eh, Rodney Slater. Eh, Floyd Patterson en ook Sonny Liston. Ehm, <laughs> Slater, Sonny Liston. nou ja, dat, dat waren een, voorbeelden waar ze gekke dingen mee deden. Een hele leuke, leuke band dus. En ehm, de namen van de mensen heb ik u straks al genoemd. En er zijn er heel veel mensen lid van geweest. Leuk is wel dat Neil Innes, een van de mensen die eh, ook hierbij betrokken was... later ook behoorlijk betrokken is geweest bij eh, Monty Python. Je weet wel, dat illustre gezelschap met eh, John Cleese, Terry Jones en Michael Palin... en nog een aantal van die prachtige figuren. Michael, hoe heet die ander ook weer? ik ben zijn naam even kwijt. Potverdorie, wat erg nou toch. Ehm, nou, daar kom ik wel weer op. In ieder geval, dit was hem. En we gaan door met eh, Dirty Dancing. Ja, onze tweede LP van vandaag. En nu een eh, lied gezongen eh, door een van de hoofdrolspelers, Patrick Swayze.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 a young old man with only a dream? Am I just fooling myself that she'll stop the pain? like the wind. Ja, een dansfilm natuurlijk. En uh, met ook veel uh, dansbare muziek erin. Patrick Swayze was een van de grote hoofdrolspelers. En eh, die andere weet ik niet. Maar dat kijk ik nog even na hoor. Ik ben nog even bezig om, om wat informatie te vergaren hierover. Dirty Dancing dus. Het was in ieder geval een buitengewoon succesvolle serie. Met natuurlijk als uh, belangrijke hit daaruit de, de film Time of My Life van Jennifer Warnes en Bill Madley. Uh, eh, Bill Madley, die vroeger al uh, hoge ogen gooide bij de Righteous Brothers. Jawel. Um, maar nogmaals, ik zal in de loop van de uitzending, in de loop van het programma, krijg ik u nog wel wat meer informatie van mij. We gaan nu naar Harry Roger Webb. Ja, dat zegt u waarschijnlijk niks natuurlijk. Nee, Harry Roger Webb. Hij werd geboren in, uh, hij werd geboren in Lucknow in India en eh, koos zijn artiestennaam al in 1958. En dat is natuurlijk Cliff Richard. Zijn eerste nummer eh, Move It was eigenlijk een B-kantje van een cover, namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar eh, Radio Luxemburg, toen de tijd zeer machtig en eh, eigenlijk het enige beetje vrije radiostation wat er eh, toen de tijd te vinden was. Radio Luxemburg koos voor deze kant. En het kwam dus op de tweede plaats terecht in, Engels, in de Engelse hitlijst. In 1998 scoorde hij er nog eens zijn laatste nummer 1 hit mee. Ehm, met Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en de zeros eh, in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Want in al die decennia had hij hits. Dat is niet te geloven. En eh, het voordeel van Cliff was natuurlijk dat hij altijd... Eh, omdat hij zelf niet zoveel schreef, of niet schreef... altijd goede componisten om zich heen had en goede producers. dat was in het begin Norrie Paramer... die ook onder andere de orkestleider was... Later natuurlijk bijvoorbeeld toen hij eh, in, de jaren tachtig ging hij met Alan Tarney aan de gang. En dat was weer een hele moderne producer die hem helemaal een moderne kant op stuurde. En eh, nou ja, god, hij heeft zo verschrikkelijk veel eh, dingen gedaan. Ehm, dat, dat is ongelooflijk. Het, is een, het is een icoon. En dat, is hij, dat is hij nog steeds. Cliff Richard dus. En hij ziet er ook nog steeds goed uit. Dat is ook heel belangrijk. toch, voor zo'n man. En hij is nog steeds actief. Ja, nou, en dat is mooi. We gaan hem beluisteren met The Next Time. Cliff Richard met het orkest van Nori Paramore. They say I love again someday A true love will come my way The next time But after you never be a next time for me.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 Eh, zijn carrière werd eh, in de beginjaren geïnspireerd. Natuurlijk, hoe kan het ook bijna anders? door Elvis Presley. En het was weer zo'n rare tijd. Hè? Je was toen inderdaad net als later met de Beatles en de Stones. Je was of voor Elvis of je was voor Cliff. Ja, iets ertussenin was er niet mogelijk. Je hield dus of van Elvis Presley of je hield van Cliff Richard. En eh, zijn begeleidingsgroep heette oorspronkelijk de Drifters. Maar omdat er in de Verenigde Staten al een band bestond met die naam... werd de naam eh, veranderd in de Shadows. En het was 1969, eh, tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. En ze hebben het ook, ondanks de opkomst in de tijd van de Beatles en zo... hebben ze het lekker vol weten te houden nog, die gasten. Ehm meer dan 260 miljoen platen gingen er van Cliff Richard over de toonbank. Cliff Richard was eh, eh, onder andere hoofdacteur in de films eh, Serious Charge, The Young Ones, Summer Holiday, eh, Wonderful Life en Finders Keepers. En wat dat betreft liep zijn, zijn, zijn carrière heel erg parallel met die van Elvis Presley. Elvis Presley zong ook en maakte ook films. En dat deed Cliff Richard dus uiteraard ook. We gaan weer terug naar de Bonzo's. En we gaan weer een beetje genieten van de gekte van deze twee. Ik ga er twee nummers van draaien nu, achter elkaar. Eh, en dat doe ik omdat het eerste liedje wat ik nu draai maar een minuut duurt. <laughs> heb ik geen tijd om een volgende plaat op te zetten. Ja, dat is dat je allemaal alleen moet doen. Hè. Ehm, dus, maar eh, de twee nummers dus. En eh, het eerste is weer zo'n stuk idioterie. Ehm, waarbij eh, het nummer ehm, I Left My Heart in San Francisco eventjes op de haak wordt genomen. En daarna gaat u luisteren naar Tubas in the Moon. loveliness of Paris. Seems somehow sadly gay. Thank you very much. You're really wonderful. I'm very lucky for us this number. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going back to my city by the bay. of a melancholy coon. All the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me why I feel so blue stars and the moonlight playing for me all night. Tell me what I want to hear. Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my lost one home. persiflage <laughs> dus op eh, I Left My Heart in San Francisco. En eh, die was wel heel kort. Hij deed alleen de intro. De rest kwam gewoon lekker niet. En daarna Tubas in the Moonlight. Moet ik zeggen, niet Tubas on the Moon. Ben jij gek, Jans? Nee. Tubas in the Moonlight. En daar kon u dus gewoon weer horen. Dat ze ook met, met, die, met die classic eh, jazz style. Dat ze daar dus ook mee overweg kwam. Die gasten konden echt alles. En, en dat is ook het contrast. Dat hoor je natuurlijk op deze plaat ook heel mooi terug. Dat ze, dat ze ja, de grootste gek te zetten tegenover dan weer een... Eh, eh, zo'n liedje als dit. Maar het is altijd wel een beetje een persiflage. Het is altijd toch wel een beetje in het absurde getrokken. En dat, eh, dat is in deze ook zo. Maar goed, dat was bijvoorbeeld ook een van de krachten van, van Monty Python. En dat is hier eigenlijk min of meer uit voortgekomen. Want Neil Innes, een van de oprichters van de band... een van de leden van de band was later ook daarbij zeer nauw betrokken. Eh, Dirty Dancing dus. En eh, er zit er hier eentje bij me. Dus Mark, die, die, die rijdt mij vandaag. En die, die heeft gewoon, eh, die zit nu zijn, zijn jeugd te beleven. Hij, af en toe doet hij ook van die, van die van Patrick Swayze bewegingen. <laughs> ja, het is jammer dat, dat die Jennifer Grey niet is, Mark. Anders had je die even kunnen liften, maar... Er is geen, geen Jennifer Grey helaas. Dat kan ik helaas niet. Goed, we gaan een nummer draaien van Eric Carmen. Uit die prachtige film natuurlijk. Eh, Dirty Dancing. Ja, moest even kijken wat die lag. Daar. Eh, uit die film Dirty Dancing. En het nummer dat heet Hungry Eyes. van zijn grote hit All By Myself. Die zong dit prachtige liedje Hungry Eyes uit de film Dirty Dancing. En uh, het was een verhaaltje dat afspeelde in de jaren zestig En uh, over eh, ja, een dansfilm natuurlijk. Hè. Een verhaaltje over iets van een, van, een, van een verboden romance. En die dan later weer wel mocht. En dan zijn ze heel gelukkig aan het eind. En dan gaan ze, gaan ze dansen met elkaar. En nou ja, een, een verhaaltje van nou ja, dat, eh, iedereen heeft die film al bijna gezien, zei Mark. Nou, ik niet hoor. <laughs> Ik heb hem niet gezien. Ernie. Ehm, maar goed, dat maakt het uit. Het schijnt best een leuke film geweest te zijn. Patrick Swayze dus, de knappe jongen van die tijd. Eh, die was een van de hoofdrolspelers samen met, eh, samen met Jennifer Grey, uh, Jerry Korbach en Cynthia Rhodes. Dat waren onder andere de mensen die de rollen speelden in deze film. Een meisje dat, uh, wat was het ook weer Mark? Een meisje dat zwanger werd van een dansleraar. En dan wordt de vader boos en weet ik het allemaal niet. Sowieso iets was het geloof ik. Eh, prachtig verhaal dus. Goed, we gaan weer door naar Cliff Richard. Sir Cliff Richard moet je hem tegen dan noemen. Want sinds hij geritterd is door de Engelse koningin en zich Sir mag noemen... is zijn officiële naam ook niet meer Harry Webb, <coughs> maar uh, Cliff Richard. Dat is, het is dus nu officieel uh, vastgesteld dat hij heet Sir Cliff Richard. Onlangs uh, kwam hij nog eens in opspraak omdat er iets mis zou zijn. Dat hij iets, iets gedaan zou hebben wat niet door de haak kon. Maar we hebben daar verder uh, niets meer van gehoord. Werd, zijn huis werd ineens in de gaten gehouden en er werden onderzoeken gedaan. En, maar het, het is allemaal als een nachtkaars uitgegaan. We hebben daar verder gelukkig niks van vernomen. Cliff Richard. En... eh het liedje wat, die, eh, wat, wat we nu van hem gaan draaien... dat heeft hij ook waargemaakt, hè? Ja, dat heeft nooit iemand begrepen. het kwam dat die man nooit getrouwd is geweest. Nee, nou ja, er zijn van die mensen die interesseert dat gewoon niet. En die doen het dan ook niet. Dus het liedje wat we nu van hem draaien, dat eh, heeft hij opgenomen. Ik dacht 1962, 63 uit de film Summer Holiday kwam het geloof ik. En eh, nou ja, ik zei het al, de titel heeft hij volledig waargemaakt. Bachelor Boy. When I was young, my father said, Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. When I was 16, I fell in love with a girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay son, you be your bachelor boy until your dying day. As time goes by, I probably will meet a girl and fall in love. Then I'll get married, have a wife and new child, and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Yeah, yeah. Happy to be your bachelor boy until my dying day. werk hoor, die platen met al die twee minuten liedjes. Dat is niet te geloven. Cliff Richard dus. En het kwam inderdaad uit de film Summer Holiday. Cliff Richard samen met de Shadows. En dat nummer het heette Bachelor Boy. Nou, en dat zeg ik, dat heeft hij volledig waargemaakt. Volgende nummer is weer van de Bonzo's. Oftewel de Bonzo Dog Band. En ehm, als je het begin hoort, dan verwacht je ook niet van wat er dan weer gaat komen. Dat is het idiote van deze mensen. Prachtig. Uh, Rockalizer Baby heet het. We know how to deal with you, aging tits. None of your lip. All right, Johnson, book him then. September 1937, I bought my wife a new electric iron for eight and sixpence. She's still using it every day and it's never needed repair. Katie and I went to Bournemouth on Saturday. No one was drowned, so we went for a swim. Spent an hour cleaning oil off the seagulls. I don't think we'll be going again. Baby. En ik eh, weet nog dat eh, de, de Bonzo's onder andere ook wel een beetje model hebben gestaan... voor een, eh, <clears throat> voor een zeer succesvolle Nederlandse band... die ook dadig door hun geïnspireerd was. Die zelfs ook een cover hebben opgenomen van een van de, van de liedjes van de Bonzo's. dat hij Jollity Farm... En uh, bij de Disneymans Band heet het de boerder, Op de Boerderij. En als <laughs> je dat ook moet je maar eens opzoeken. Dat is leuk. <clears throat> Van uh, Jacques Loes en uh, de Disneymans Band. Uh, op de Boerderij. Dat staat op een... ja, dat kun je vast wel ergens vinden. Ik heb het ergens op een cd staan. Maar dat is dus een vertaling. Een, een cover dus van, van een van de liedjes van... De Bonzo staat helaas niet op deze plaat. <clears throat> maar misschien laat ik u dat dan andere kinderen wel eens horen. Want ik heb het wel in mijn computer staan. Maar ja... Tot 1 eh, april heb ik me natuurlijk eh, verbonden om eh, <laughs> geen muziek uit de computer te draaien in dit programma. Na 1 april gaat dat veranderen hoor. Ja, dan gaan we het een beetje combineren. Vinyl, vinyl, blijft wel centraal staan, maar we gaan ook wat nieuwe dingen uit de computer pakken. En dan, dat is wel leuk, toch? Jawel. Dus uh, dat uh, gaat allemaal iets veranderen. Dus nadat wij in ieder geval de vijf jaar hebben volgemaakt met dit programma. En dat gaan we vieren. Hoe weet ik nog niet. Dat hoort u ongetwijfeld eh, binnenkort. <clears throat> maar we gaan het vieren. Als het niet goed zeker is. Eh, even kijken. Eh, wat gaan we nu doen? We gaan even kijken naar de tijd. Ja, dat kan nog net mooi. nummer uit de film Dirty Dancing. En dat heet Stay. En dat wordt... Nou moet ik even de hoest erbij pakken. Ik wist het wel, maar ik had het weer weggelegd. En dan zit je weer over wat anders te praten. En dan vergeet je dat weer gewoon. Ja, dat zijn die dingen. eh. Morris Williams gaat het zingen samen met de Zodiacs. Jawel. En het liedje dat heet dus Stay. Hier zijn ze. Stay. Nou, dat klonk oud. Dat was het ook. <laughs> ja, dat was het ook. Eh, nou, nog even gauw één van Cliff. Dat redden we net voor het nieuws.